In Virginia vielen drie doden, in Ohio twee. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en het vliegverkeer is voor een deel stil komen te liggen. Duizenden reizigers wachten op de vliegvelden tot ze weg kunnen. In de staten Washington, Virginia en Maryland is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen de bevolking op niet de weg op te gaan. In Virginia zitten honderden automobilisten vast in de sneeuw. De Nationale Garde probeert ze te bevrijden. Cambodja heeft een groep Oeigoeren uitgeleverd aan China. De moslims waren gevlucht na de bloedige rellen in de westelijke provincie Xinjiang en hadden asiel gevraagd in Cambodja. In juni waren in Xinjiang meer dan 200 doden gevallen bij hevige gevechten tussen Oeigoeren en Han-Chinezen. En daarbij greep de Chinese oproerpolitie hard in. Mensenrechtenorganisaties hebben felle kritiek op de uitlevering van de Oeigoeren, omdat die in China mogelijk gemarteld of geëxecuteerd worden. Cambodja zegt dat ze illegaal zijn en daarom het land uit moeten. De Colombiaanse rebellen van de Vark dwingen meisjes die zwanger raken om abortus te plegen. Dat heeft een vrouw die aan de Vark is ontsnapt gezegd op de Colombiaanse radio. Volgens Sara Morales is er in het noorden van Colombia een kamp ingericht waar gerekruteerde jonge vrouwen verplicht abortus moeten ondergaan. De foetussen zouden in een grot worden achtergelaten. De commandanten van de FARC vinden dat baby's de rebellen belemmeren in hun strijd. Sarah Morales kwam op haar elfde jaar bij de rebellen terecht. Zelf heeft ze twee kinderen van FARC-strijders. Na een verblijf van tien jaar lukt het haar om aan de rebellenbeweging te ontsnappen. Het weer, vannacht sneeuw en lichte vorst.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 Het kost weer mijn handen geld. Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip Jij bent de nou bril. staan is oude koffie. Ik ben de paus. Jij bent de pil. Gewoon met Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol.